8 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Groot-Brittannië is bereid om 40 miljard euro te betalen... als compensatie voor het vertrek uit de Europese Unie. Dat zeggen regeringsbronnen tegen de krant The Sunday Telegraph. De Britten zouden alleen willen betalen... als er een handelsakkoord met de Europese Unie wordt gesloten. De EU wil minstens 60 miljard van Groot-Brittannië... onder meer om al gemaakte Europese afspraken... ook in de toekomst financieel te kunnen nakomen. Bij een steekpartij in het Friese dorp Berlikum is een dode gevallen. Ook raakte er iemand gewond. Hoe die eraan toe is, is nog onduidelijk. De steekpartij was in een pand waar kamers worden verhuurd, zegt de politie. Kort na de steekpartij is er een verdachte opgepakt. In het noorden van Mali zijn massagraven ontdekt door leden van de VN-vredesmissie. Het is nog onduidelijk hoeveel lichamen erin liggen. Onderzoekers zeggen dat er in het gebied veel kinderen zijn verdwenen... die mogelijk worden ingezet als kindsoldaten. In het noorden van Mali strijden verschillende stammen om de macht. De politie heeft in Emmen geschoten op een auto die een agent meesleurde. De agent raakte gewond aan zijn gezicht. De bestuurder ging er vandoor. Het gebeurde toen de agent het rijbewijs van de man wilde controleren na een ruzie. Frankrijk heeft ruim 270 jihadgangers zien terugkeren uit Syrië of Irak, onder wie 51 minderjarigen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt in een krant dat alle teruggekeerde strijders worden onderzocht. Volgens de minister is de terreurdreiging in Frankrijk nog altijd erg hoog. Meer dan 18.000 mensen worden in de gaten gehouden omdat ze mogelijk zijn geradicaliseerd. De Jamaicaanse sprinter Usain Bolt heeft zijn laatste individuele WK-wedstrijd ooit niet gewonnen. De 30-jarige sprinter werd derde op de 100 meter in Londen. Het goud was voor Justin Gatlin, zilver voor Christian Coleman, beide uit de Verenigde Staten. Het weer, veel zon vandaag.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 Ze hebben een gemeenschappelijke passie voor bluegrass en honky-tonk muziek. Ze spelen songs van de Stanley Brothers, Bill Monroe, Lester Flatt en Earl Scruggs en hedendaagse bluegrass. Ride in that midnight train. No matter what I say or do, you're never satisfied. And I've tried and tried so I'm riding on that night train, my head to hang hanging bow. And these awful blues will follow me wherever I may go. I said these awful blues will follow me wherever I may go. Klassieke country van een zangeres die doet denken aan een mix van Reba McIntyre en Tammy Wynette. Deze combi is terug te vinden bij Hannah Johnson je het fraaie Nowhere Train vertolkt. I stood in line to buy my ticket And I've been waiting for years I paid my dues, I've shed my tears Now I am out of here My bags are packed and ready But this is what I found that the train that I've been a traveling on is nowhere bound. It's a nowhere train. Well, it's a nowhere train. And you're never gonna get there on that nowhere train. the rain falling down from the harsh skies up above on the new tray. There ain't no point in turning back. Each side you're looking is the wrong side. have shed my tears. Now I am out of here. My bags are packed and I'm ready. But this is what I found. That the train that I've been traveling on was nowhere bound.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 I'm Brian. And I'm Larry. And, we're, the, Good, brothers. And you're listening to Crossroads with Case DeHaan. De Canadese formatie The Good Brothers komt eind augustus voor de 39e maal naar Europa. Ze hebben dan ook hun nieuwe album Wide Awake Dreaming bij zich. Zeven van de tien songs zijn geschreven door Bruce en Brian Good, de tweeling in de band. De song die mij het meeste aanspreekt is Train of Fools. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. time you've been down those tracks. You're leaving me behind, and now I know that you ain't never coming back. about won't take long to find somebody new. zangeres Dale Ann Bradley werd, het klinkt als een huishoog cliché, geboren in het zuidelijke Kentucky als dochter van een predikant. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat ze teruggaat naar Kentucky. My Heart Had Windows is opgenomen door George Jones in 1967 op zijn album met dezelfde naam. Twintig jaar na de oorspronkelijke versie nam Patty Loveless de song op en scoorde er haar eerste top 10 hit mee.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 Heet van de naald. Girl, you roll me like stone like home wine. Got me buzz, buzz, buzzing on your kissing and a hugging, girl. Your love, your love's a drug that gets me high. Woo! girl, I don't get off on the whiskey. Oh. I don't buy no magic in no pill. Mm-mm. But I can taste the lightning every time you kiss me. You're all I ever need to get my thrills. That's right. tripping on your love every day. you got me Johnson for a sip of them honey dripping lips, and my next fix is just a kiss away. rising. You got me feeling alright. Take me to the river, take me to the river, to the river tonight. Girl, you got me buzzing. you got me feeling alright. Come on, take me to the river, take me to the river, to the river tonight. Girl, when you ain't around, oh, I start to coming down. And I need another fix. Come on, baby, give me one more hit. Come on, baby, just a little bit. de original van deze week. Voor het origineel gaan we terug naar 1947. Dat is het jaar dat Hank Williams Mansion on the Hill schreef. Hij scoorde er in 1949 een nummer 1 hit mee. Nadien is het door vele anderen op de plaat gezet en de song is uitgegroeid tot een klassieker. Crossroads, nummer 1 country hit. Het is lang geleden, maar ik was op zaterdagavond ook wel eens loaded. Ofwel een kwestie van een pulsje te veel op. De Pat Waters Band zingt erover. My lady hates the weekend Cause she knows I can't stay home Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Dat er in ons eigen land ook prima country en Americana vertolkt wordt, is wekelijks te horen in deze rubriek. Deze week laten we eerst de Deaf Americans horen, die veelal het materiaal van Johnny Cash naar hun hand zetten. I Walk the Line is een van die songs. keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I'll keep the ends out for the tide of bites because you're mine.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 I walk the line. Mm-hmm. You've got a way that keeps me on your side. You give me calls for love that I can't hide. For you, I know I'd even try to turn the tide because you're I walk the line.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 Met Cancion gaan we naar het grensgebied van Texas en Mexico. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. Jinetando mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay. guitarra me gusta cantar el sol. Un mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Música tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi amor. De Brabantse singer-songwriter Mercy John schrijft fraaie songs, waar Back Home er één van is. yeah. was het blokje country uit eigen land. Ik ben altijd een liefhebber van Delbert McClinton geweest, terwijl veel luisteraars zullen zeggen, Delbert, wie? Misschien is Pooling the Strings voor jou de eerste kennismaking met de muziek van hem. a bitch, yet so sublime. I'm going nowhere, but I'm making good time. This might kill me, but I'll be alright. If I can find a way to get her out of my mind, pour me a drink, I get a double. I'll just be over here, man. I'm, I'm not looking for trouble. Sitting and thinking, crying and drinking, coming up with nothing but some real bad luck. Sometimes I feel like I'm coming around. Sometimes I just want to scream. somebody, somebody else pulling the strings. Sometimes it's better, but it never lasts. Like when your roller coaster comes off the track, you can't get up can't get down. And everybody else just keeps spinning around. Sometimes I feel like I'm coming around. Sometimes I just want to scream. somebody, somebody else pulling the strings. I'm coming. de maand. One of These Days is geschreven door Brian en Bruce Good. Samen met Larry vertolken ze deze song die terug te vinden is op het album van de maand White, Awake Dreamin'. plenty. A deck of cards had taught him plenty. He left the only life he knew to go looking for a game. Married a girl he met in Reno. He'd never changed, but how could she know? Nobody knew that this poor fool was headed for the fall. Up and down the strip in Vegas, thrown away her hard earned wages. It won't be long before it's gone, and that's when he'll call home. Only wife that calls her honey, asks her if she'll place and money. Just this one more time and then he swears he's coming home. One of these days he'll walk away, but he's got one more hand to play. I always heard him say. what a pity. He's stranded in Atlantic City. He says he's there on business, but she knows he'll roll the dice. Says that he'll be home by Monday, but he doesn't know that one day she'll call his bluff and cash her chips Onlangs kwam het album Red Hot A Memphis Celebration of Sun Records uit. Een tributealbum aan het beroemde Sun label. Een huisband brengt samen met een aantal andere artiesten een ode aan een aantal grote artiesten die een roem hebben vergaard op het Sun label. De opbrengsten van dit album gaan naar een goed doel. Zangeres en bassiste Amy Lavier uit Memphis, Tennessee met een jazzy vertolking van Ten Cats Down van de Miller Sisters uit 1956. ready to go. Well, I rocked with one, it sure was fun. I tried number two, I learned something new. Rolled with three, got the best of me. Caught number four, we burned up the floor. number five, man alive, that's five cats down and five to go. Hey, rock, rock cat, rock now, rock, rock cat, rock, yeah, rock, rock cat, rock, oh rock, rock cat, rock, yeah, rock. I took a spin with number 10. That's 10 cats down and undergo air rock. Rock cat rock, air rock. Rock cat rock, now rock. Rock cat rock, oh rock. Rock cat rock, air rock. Rock cat rock, that's 10 cats down and undergo. the sake of better pay in a foreign land 12 centuries back in time where the sun keeps burning down on the hole drilled in the ground and I dream of that girl I left behind day to pay for my crime.